Drie uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De Russische minister van Buitenlandse Zaken vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuur in Syrië bedreigen. Dat komt volgens hem door de luchtaanval die gisteren werd uitgevoerd op regeringstroepen in Syrië. Daarbij kwamen tientallen Syrische militairen om het leven. De aanval werd uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. De Amerikanen zeiden gisteren dat er mogelijk een vergissing is gemaakt... en dat dit nooit opzettelijk gedaan zou worden. De regeringstroepen waren verwikkeld in een strijd met IS. Inwoners van Rusland kiezen vandaag een nieuw parlement. De verwachting is dat de partij van president Poetin en premier Medvedev nog wat groter wordt. Die heeft nu al meer dan de helft van de 450 zetels in het parlement. Verder zijn er drie partijen die Poetin steunen, die waarschijnlijk de rest van de zetels zullen binnenhalen. De oppositie komt er niet aan te pas, die heeft nu één zetel. het is de vraag of die ene zetel behouden blijft. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat er serieus moet worden gekeken naar afschaffing van het eigen risico in de zorg. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat het eigen risico nooit een belemmering mag zijn voor mensen die zorg nodig hebben. De oppositiepartijen SP, GroenLinks en PVV willen van het eigen risico af. Maar Van Rijn benadrukt dat de 4 miljard euro die het eigen risico nu oplevert... dan ergens anders vandaan moet komen. En daarom wil hij bekijken of het een optie is om zorgpremies te verhogen... of mensen meer belasting te laten betalen. Een jongetje van vijf dat gisteravond in Schiedam in het water belandde is overleden. Het kind viel tijdens het afmeren van een sloep in het water. Nadat hij weer aan boord was getrokken is hij door hulpdiensten gereanimeerd. Het jongetje is daarna naar het ziekenhuis gebracht waar hij later alsnog overleed. En dan het weer in het westen stapelwolken. Later vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 20 tot 22 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 6 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn 3 kilometer.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 Sam Veld, Summer on You. Daarvoor Katie Toenstal. We hebben tijd niks meer van gehoord. Met uh, Black Horse en The Cherry Tree. Christina McHale heeft voor het eerst in haar eh, loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. De 24-jarige Amerikaanse was in de finale in Tokio te sterk voor de Tsjechische Katarina Sidiakova. Ze won met 3-6, 6-4 en 6-4. McHale worstelde in de eerste set met haar service en leverde drie keer haar opslag in. En daarna ging het lopen bij de als zevende geplaatste Amerikaanse. Ze trok de spannende tweede set, ehm, die ruim een uur duurde, naar zich toe. Ook in de beslissende tweede eh, laatste set was het eh, krasverschil klein... maar McHale was op de beslissende momenten doortastender. De 20-jarige Kova verloor voor de tweede keer dit jaar een finale. In juli was Laura Siegemund in het Zweedse Bastad te sterk. Triatlete Rachel Klamer heeft zich in de slotwedstrijd van de ITU WK-series niet kunnen mengen in de strijd om de podiumplaatsen. De Beuningse die eindigde in het eh, Mexicaanse Cozumel als 16e. die in de Olympische triathlon in Rio de Janeiro nog als 10e eindigde... zakte in de WK-eindstand net buiten de, top 10. Ze kon niet aansluiten bij het zwemmen en kwam in de derde fietsgroep terecht. Klamer begon als 32e te lopen en haalde nog wel wat atletes in. Vrij teleurgesteld sluit ik mijn ITU-seizoen af. Na slecht zwemmen werd het fysiek en mentaal moeilijk. Voor prima looponderdeel nog 16e. De wereldtitel eh, ging naar Flora Duffy. De triatleet uit Bermuda. Die won de slotrace in Mexico afgetekend. Verwees daarmee topfavoriet en Olympisch kampioene Gwen Jorkensen naar de tweede plaats. Xander Bogaerts heeft de Boston Red Sox in de MLB weer een stap dichter bij de divisietitel in de American League East eh, gebracht. Met een homerun, twee punten en totaal drie binnengeslagen punten... had de Arubaanse honkballer een groot aandeel in de 6-5 overwinning op de New York Yankees. De Red Sox staan nu drie zegens voor op Baltimore en Toronto... die een nederlaag opliepen tegen respectievelijk Tampa Bay en Los Angeles Angels. De Yankees voorspelden eerst een 3-0 en vervolgens een 5-2 voorsprong... en gingen voor de zesde keer in zeven wedstrijden onderuit. In de zevende inning sloeg Moki Bats de 5-5 binnen... waarna hij op een eh, wilde worp het winnende punt maakte. De New York Yankees verloren niet alleen de wedstrijd... maar ook nog eens twee spelers. Starlin Castro en Jacoby Alice Burry raakten geblesseerd. Nou, dan weet je dat ook weer, hè? We gaan nog even kijken op de velden. Is er nog wat eh, veranderd? Eh, nee, nog steeds 0-0 tussen PSV en Feyenoord. Hier is Ilo en Olivia Newton-John. Weet je nog, de zomer van 1991 was dit een knetter van een hit. Echt een eh, guilty pleasure bijna. Army of Lovers Crucified zijn nog wel stiekem bij elkaar. Nadat ze eh, uit elkaar waren, hebben nog meegedaan aan de voorronde van de Eurovisie Songfestival in 2013. Maar daarna nooit meer wat van ze gehoord. Verder voor de Electric Light Orchestra met eh, Olivia Newton-John met Xanadu. Het is rust, PSV domineerde, maar is nog niet gescoord. De ruststand bij PSV Feyenoord is 0-0. En ook bij Pek AZ is het rust. De Alkmaarders leiden met 1-0 door een doelpunt van Wout Weghorst. Dit is CFM Zandvoort. Zometeen de Rackathon. Dat nu plaat van deze week. Maar eerst Joe Jackson, Stepping Out. never heard me break your heart. You didn't wake up when we died. Since I was 12. voor eh, september dus. Cry For You, voor Joe Jackson, Stepping Out. Onvoorstelbaar, het is precies half vier, 18 september 2016. Het is tijd voor de Rackathon dat nu plaat van deze week. Zorgvuldig uitgezocht door eh, Maarten Vrijen. En dan kan je verklappen dat er diepgaande onderhandelingen zijn voor een... Eh, Reggaeton slash salsa zeg maar gewoon Latijns-Amerikaans programma hier bij CFM. En hoe dat gaat, ja, dan moeten we nog eventjes eh, afwachten. Maar dat het gaat komen, dat is een zekerheid. De Reggaeton.nu van deze week de Macarena uit 94. Wie kent hem niet? De wereldwijde Spaanstalige hit van Los Del Rio kwam met een eigen dansje en uh, was mateloos populair. Deze heren van toen al middelbare leeftijd hebben nooit meer hoeven werken. Hoe heerlijk is dat? Hun nummer heeft voor lange tijd de hitlijsten in Latijns-Amerika... de Verenigde Staten en Europa aangevoerd. Ze hebben nooit meer een hit van deze omvang gehad... hoewel ze nog steeds actief optreden en eh, muziek maken. Afgelopen zomer heeft de Cubaanse reggaetongroep Gente di Zona... de heren weet te strikken om een nieuwe versie van het nummer op te nemen. Mas Macarena is niet de grote hit geworden waarop men hoopte... Maar het is wel een leuk nummer met een eh, videoclip die is opgenomen in Havana. En dat is natuurlijk eh, in Cuba. En daarom ook de nu plaat van deze week. Pero esta vez con lo de Río. Tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, de ¡Eh, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para baila tu cuerpo alegría Macarena. ¡Eh! Macarena. Years and Years met King. En daarvoor de Nu plaat van deze week. Genta di Zona met eh, Mas Macarena. Wil je zomaar eens een keertje mail, eh, nalezen, kan het op uh, En we hebben zelfs een aparte Spotify playlist om alle Record op menu platen eh, te, af te spelen. Hartstikke leuk om dat eens een keertje te draaien, zou ik zeggen. Um, zometeen wat lokaal en regionaal informatie hier bij ZFM Zandvoort 106.9 in de Vrije Eter. Op nou, zo'n mooie zondag als vandaag moet je eigenlijk deze plaat keihard draaien. Michael Franks met Eggplant. Whenever I explore the land of Yen, I always take one on. chin. And now this lioness has almost made me tame. I can't pronounce her name, but eggplant is her game. The lady sticks to me like white on rice. She never cooks the same way twice. Maybe it's the mushrooms Maybe the tomatoes. I can't reveal her name, but eggplant is her game. When my baby cooks her eggplant, she don't read no book. She's got a Gioconda kind of dirty look. And my baby cooks her eggplant about 19 different ways. Sometimes I just have it raw with me. she's Italian. I can't reveal her name, but eggplant is her game. When my baby cooks her eggplant, she don't read no book.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 Do the right thing. You got to do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. You got to do the right thing. Right about now, one of the spotters and the homeboys in the house help me count it off as we go low, something like this.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 Lekker, zo'n old school eh, middag op CFM. Red Hat King Ping was dit met Do The Right Thing. En daarvoor eh, Michael Franks met Eggplant. Voor Zandvoort en de regio. Trouwens nog steeds 0-0 eh, in Eindhoven, 0-1 in Zwolle. AZ Leiden natuurlijk. En het is spannend, de Grand Prix van ehm, eh, Singapore. Want eh, Nico Rosberg en Ricciardo die zijn elkaar genaderd bijna. En uh, op 11,3 seconden trouwens. Maar in ieder geval, volgens mij moet Rosberg nog naar binnen. En Verstappen die is in gevecht met niemand minder dan Fernando Alonso om plek 6. Gaan we even wat politiek nieuws met je doornemen. Een echte gamechanger, zo noemt wethouder Gerard Kuipers... de onderzoeksresultaten die Stichting Vrije Horizon heeft aangeboden... aan de burgemeesters en wethouders van de kustgemeenten en de leden van de Tweede Kamer. De kustgemeenten zijn blij met de positieve cijfers... voor de plaatsing van windturbines op locatie IJmuiden-Ver. Al geruime tijd pleiten Bergen, Kwadwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort voor deze locatie om windenergie op te wekken. IJmuidenver ligt buiten het zicht van de kust en er is ruimte voor het opwekken van veel meer windenergie. Het onderzoek van ECN dat in opdracht van Stichting Vrije Horizon is uitgevoerd... is voor de kustgemeente een steun in de rug. En Meidenver blijkt naast een zeer realistisch ook een financieel aantrekkelijk scenario. Kuipers namens de kustgemeente zegt hierover... voor de landelijke politiek is het belangrijk, dit belangrijke informatie... om te betrekken bij de besluitvorming over de windparken op zee. Deze nieuwe berekeningen en inzichten laten zien dat grote windparken verder op zee niet duurder zijn en zelfs een hogere energieopbrengst hebben. Dit is een kanteling in de discussie over wind op zee. Ik ben blij met de eerste reacties uit Politiek Den Haag om deze nieuwe cijfers en inzichten te betrekken bij de besluitvorming. Uit het nieuwe onderzoek van ECN blijkt dat de berekende meerkosten voor locatie en ver kunnen halveren. Aanvullend onderzoek naar schaalvoordelen en windopbrengst geeft aan dat eh, ver economisch zelfs beter is dan plaatsing op locatie Hollandse kust. En dat is in Zicht van de Kust. Realisatie van windenergie op Emuidenver betekent ook een enorme stap voorwaarts in de uitvoering van het energieakkoord. Bovendien blijkt uit een zeer actuele tender dat de windparken kunnen gebouwd voor 41% minder subsidie dan door de minister van Economische Zaken werd berekend. Het eerste gehanteerde argument van meer kosten van IJmuidenver ten opzichte van Hollandse Kust komt hiermee te vervallen. Dan nog een ander bericht. De rechter heeft het ingediende beroep van Logeo BV... huurder van het pand eh, Straat 44... in de volksmond het Groot Huis genoemd, ongegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat de beslissingen op bezwaar van de gemeente Zandvoort juist zijn... en dat de horeca-exploitatievergunning terecht door de gemeente is geweigerd. In het pand Straat 44 werden zonder exploitatievergunning arbeidsmigranten ondergebracht. Voor de omwonenden bracht dit illegale hotel overlast met zich mee. De gemeente heeft exploitant eh, Logeo BV verschillende keren opgedragen... met een last onder dwangsom om de exploitatie te stoppen. Logeo BV ging echter door met het uitbaten van het pand... en na een zorgvuldige procedure heeft de gemeente op 10 december 2015... het pand aan de Brederode Straat 44 gesloten. Eh, Logeo BV was het daar niet mee eens en heeft beroepschriften ingediend tegen de geweigerde horeca-exploitatievergunning, de last onder dwangsom en het sluiten van het pand. Op 2 september heeft de rechter van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan en de gemeente Zandvoort in het gelijk gesteld. Logeo kan nog steeds ehm, ja, in hoge beroep gaan bij de rechtbank. Dit is Madness. not such a shop. Party heads, simple change. Pride-meisje Liza Stensveld met The Real Thing... en daarvoor Madness met House of Fun. We kijken even naar eh, de tussenstanden bij eh, de wedstrijd PSV tegen Eindhoven. Nog steeds 0-0 en eh, we zitten in de slot van de Grand Prix van Singapore... nog steeds Rosberg op nummer 1, maar zijn, hij ziet zijn voorsprong heel erg hard slinken. En onze vriend Max Verstappen zit op plek 2 in de Grand Prix van Singapore. Goed, tot zover het tweede gedeelte van dit prachtige programma Zandvoort op zondag op ZFM. En deze hebben we al een hele tijd niet meer gehoord. Wel een hele grote hit voor Clean Bandit met uh, eh, Just Clean. Rutterby.